Joke Teertstra met het NOS Journaal. Prins Charles heeft vandaag in Ierland een ontmoeting met Jerry Adams, leider van Sinn Féin. Die politieke partij heeft sterke banden met de IRA, die eind jaren 70 een moordaanslag uitvoerde op de oudoom van Charles, Lord Mountbatten. Het is voor het eerst dat een Sinn Féin-leider in Ierland een lid van het Britse Koninklijk Huis de hand schudt. Volgens de partij is de ontmoeting bedoeld om het proces van verzoening en herstel te bevorderen. Charles is vier dagen in Ierland. Hij brengt ook een bezoek aan de plaats waar Lord Mountbatten werd vermoord. Zo'n 25.000 mensen zijn de Iraakse stad Ramadi ontvlucht. De meeste van hen zijn onderweg naar Bagdad, melden de Verenigde Naties. De vluchtelingen zijn bang voor strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Die veroverde Ramadi dit weekend na dagen van zware gevechten. De VN en andere hulporganisaties bieden de vluchtelingen noodhulp en zetten tijdelijke tentenkampen op. Voor veel mensen is het de tweede keer dat ze hun stad verlaten uit angst voor IS. Vorige maand sloegen zo'n 100.000 inwoners op de vlucht toen de terreurgroep naderde. Velen van hen keerden daarna naar Ramadi terug. De voorruit van de trein die vorige week ontspoorde bij Philadelphia is niet beschadigd door een kogel. Na onderzoek sluit de FBI die mogelijkheid uit. Hoewel er wel een gat in de ruit zit, is het volgens onderzoekers maar de vraag of de trein überhaupt ergens door geraakt is. Eerder verklaarde een conducteur dat de machinist vlak voor het ongeluk melding maakte van de inslag van een projectiel. Bij het treinongeluk vorige week kwamen acht mensen om het leven en raakten meer dan 200 passagiers gewond. Vier van hen klagen nu de Amerikaanse spoorwegen aan. Ze zeggen dat ze aan het ongeluk zwaar letsel hebben overgehouden. Dan nog het weer.